voor duizenden werknemers. Het gaat volgens de FNV om tonnen. Meavita ging in 2009 failliet. Vorig jaar zei de ondernemingskamer dat bestuurders en toezichthouders... er een potje van maakten en dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan wanbeleid. De vroegere zangeres en platenproducent Annie de Reuver is overleden. Ze was een van de populairste zangeressen van Nederland in het midden van de vorige eeuw. Annie de Reuver zong in de jaren 30 bij swingband The Ramblers... en later bij verschillende orkesten in binnen- en buitenland... waaronder het Afro Dansorkest en de Skymasters. Bekend van haar is onder meer Kijkers in de poppetjes van mijn ogen. Later was ze vooral actief als producent bij platenmaatschappijen. Ze ontdekte onder andere Pierre Carter, alias vader Abraham en Ben Kramer. Annie de Reuver is 98 jaar geworden. Voor een schooljaar zijn in het basisonderwijs 287 leerlingen geschorst. Bijna altijd waren het jongens. 1 op de 10 geschorste kinderen was een meisje, zegt de onderwijsinspectie. In de meeste gevallen werden kinderen 2 tot 5 dagen geschorst vanwege een onveilige situatie. De inspectie wil verder niet zeggen wat dat betekent. Peter Bos vertrekt als trainer bij Vitesse en gaat per direct aan de slag in Israël bij Maccabi Tel Aviv. De 52-jarige trainer tekent voor anderhalf jaar bij de kampioen van Israël. Jordi Cruijff is daar technisch directeur. Assistenttrainer Rob Maas neemt bij de club uit Arnhem voorlopig de taken van Bos over. Het weer in het noordoosten is het winters met sneeuw en ijzel. Het kan daardoor erg glad zijn. In het midden valt regen en verder waait er een matige tot krachtige oostenwind. Die maakt dat het veel kouder aanvoelt. Vanmiddag wordt het even droog bij min 2 graden in Groningen... en plus 2 tot 9 graden op andere plaatsen. Vanavond in het noorden weer kans op winterse neerslag. Dit was het NOS.